11 uur. Gert Luc met het NOS Journaal. De exclusieve Audi die gisteravond bij een gewapende overval in Amsterdam werd gestolen... is uitgebrand teruggevonden. De sportauto werd buitgemaakt bij een gewapende overval bij een tankstation. Twee overvallers dwongen de eigenaar uit te stappen en ze losten daarbij ook schoten. De overvallers staken het busje waarin ze waren gekomen in brand... en gingen er in de sportauto vandoor. Die had een waarde van een half miljoen euro. Bondskanselier Merkel heeft zich in de Bondsdag beklaagd over landen die nog geen extra personeel hebben toegezegd aan Frontex, de organisatie die de buitengrenzen van Europa bewaakt. Ze noemde het onbestaanbaar dat mensensmokkelaars het voor het zeggen hebben in de wateren tussen Turkije en de Griekse eilanden. Merkel ziet een sleutelrol voor Turkije. Als we de stroom willen indammen, zullen we dat land moeten helpen. Zondag gaat Merkel er op bezoek. Het genootschap van burgemeesters wil dat provincies kunnen ingrijpen als het langere tijd politiek onrustig is in de gemeente. Voorzitter Snijders van het genootschap sluit zich aan bij de Noord-Hollandse commissaris van de Koning Remkes. Die dreigt de gemeente Bloemendaal bij Haarlem te voegen als de ruzies in de gemeenteraad niet ophouden. Dit jaar is een record aantal burgemeesters opgestapt, 11. Volgens het genootschap past dat in de trend dat steeds meer burgemeesters te maken krijgen met versnipperde gemeenteraden en onrustige coalities. De daling van het aantal werklozen stokt. In september waren er 607.000 mensen in Nederland werkloos, meldt het CBS. Dat betekent dat 6,8% van de beroepsbevolking werkloos thuis zit. Dat de daling van de werkloosheid stagneert komt onder meer doordat meer mensen zich melden op de arbeidsmarkt nu de economie aantrekt. Volkswagen moet van de Duitse Rijksdienst voor het Wegverkeer 2,4 miljoen dieselauto's terughalen. Volkswagen was al een terugroepactie begonnen, maar liet het aan de klant over om zijn dieselauto voor aanpassing in te leveren. De Duitse toezichthouder eist nu dat alle auto's terug naar de garage gaan. Het weer vanochtend bewolkt en op de meeste plaatsen droog.